Het kind werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. In Hengelo is een man van 31 opgepakt... omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van een meisje van 1 jaar. Het kind raakte vorige week ernstig gewond en overleed ook later in het ziekenhuis. In beide gevallen is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Nederlandse commando's trainen voorlopig niet met scherpe munitie. Aanleiding is het fatale incident bij een schietoefening in Ossendrecht... schrijft minister Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar kwam een instructeur om het leven toen hij werd geraakt door kogels... die werden afgevuurd tijdens een schiettraining. In een rapport concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat er van alles misging bij het schietincident. Totdat duidelijk is of alles op orde is, wordt er niet met scherp geschoten. In ieder geval tot het eind van het jaar. Japanse astronomen hebben op de maan een enorme grot ontdekt. De ondergrondse ruimte onder de Mariusheuvels op de maan zou zo'n 50 kilometer lang zijn en 100 meter breed. Een maangrot zou een ideale plaats zijn voor een basis op de maan... omdat de bewoners van zo'n grot beschermd zouden zijn... tegen de extreme temperatuurschommelingen en schadelijke kosmische straling en UV-straling van de zon. In de Europa League heeft Vitesse uit tegen de Belgische voetbalclub Zulte Waregem gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Thomas Bruns maakte nog in de eerste helft de gelijkmaker. Lazio staat bovenaan in groep K na een 3-1 uitwinst op Nice. Vitesse en Zulte Waregem staan allebei na drie wedstrijden nog maar op één punt. Het weer vannacht bewolkt en er valt wat regen.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 Eens even kijken. De eerste is van um, Fate Angelica Angelina. Ja, ik moet even goed zeggen natuurlijk. Reaching 12. Ehm, en daarna komt Michael Kent met zijn nieuwe album After the Harvest. Ehm, daar gaan we mee beginnen. En natuurlijk de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. 1251. Dat is het programma waar je naar luistert hier op CFM Zandvoort van Peaceful Radio natuurlijk. Wil je eens een keer eh, wat andere muziek draaien, luisteren. Nou ja, andere muziek, New Age muziek natuurlijk. Maar dan achter elkaar 24 x 7, dag en nacht gaat het allemaal door. Op de pop-up player. En de pop-up player van Peaceful Radio, die vind je ook op peacefulradio.info. Met natuurlijk allemaal gezellige artiesten die zichzelf voorstellen. En eh, nou ja, die vind je ook in dit programma. Ik heb er weer een paar nieuwe.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 abroad with thee in Carvet land near Nevoy. La la la la la la la la la la Hi, I'm Jeff Oster, and thank you for listening to Peaceful Radio. Thank you. Rachel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.